uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende plekken in het land hebben last van het stormachtige weer. De regen en het stijgende waterpeil hebben een kampeerder verrast... in de uiterwaarden bij Kerkdriel in Gelderland. Hij zou er slecht aan toe zijn. In Schiedam is de Maasboulevard onder water gelopen. Mogelijk gebeurt dat ook nog in de Hoek van Holland, Vlaardingen en Maasluis. In Kerkrade is een deel van het dak van een bedrijf ingestort. Waarschijnlijk door de vele regen. Binnen was niemand aanwezig. In Kalenberg in Overijssel verloor een historische molen een van zijn wieken. Het is nog altijd onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht in Winterswijk. Drie mensen raakten gewond bij een schietincident, onder wie een agent. De politie kwam aan het begin van de nacht af op een melding over vernielingen bij een woning in Winterswijk. De drie vermoedelijke daders van de vernielingen kwamen later terug naar het huis, waarna er een schietpartij met de politie ontstond. Twee van de drie verdachten zijn gewond geraakt. Ze zijn alle drie aangehouden. Ook twee mannen die in het huis in Winterswijk waren zijn opgepakt. In Temboer in Groningen is iemand in een 4 meter diep zinkgat gevallen. De brandweer wist de Amerikaanse vrouw die op bezoek was in Groningen... met een ladder uit het gat te krijgen. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het metersdiepe gat in Temboer is ontstaan. Hoe dat kan, is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het slechte weer. In de eredivisie heeft FC Utrecht goede zaken gedaan. In eigen huis versloeg de nummer 5 van de ranglijst Heracles... dat tot vandaag een plaats hoger stond. Het werd in de Galgenwaard 3-1. Bij rust stond Utrecht al met 3-0 voor. Het weer. Verspreid over het land vallen nog wat buien... maar de wind neemt wel af. Het is een graad of 9.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 defies gravity. She's the greatest cook, and she's fat free, fat free, fat free, fat free. She's been to private school. You can't freak, huh? Play the game of life and I'll beat ya. Show me what Başkentin Tokyo sein Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet die Mac Lights, living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life spielen Fortnite Hängen auf der Couch, von Drake More Kein Flex, der Jackie hält mich wach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.